Zuidwestenwind, de komende dagen herfstachtig, met bewolking, buien en Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en Hoofddorp. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen de klein polderplein en Gouwen.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 En hier in Europa wat minder. Het is een begenadigd vibrafonist en piano pianist. Ik heb nog zo'n stukje voor hem uitgekozen waar waarin hij met een, een, chic, eh, met een keur van, eh, van mensen eh, speelt. En het is een eigen werkje, namelijk Witch Your Love. Victor Veldman. Ja, luisteraars. Eh, Victor Veldman, de pianist en uh, vibrafonist. Achtereenvolgens met Smoke, Cat in Your Eyes en Brasilia. Ja, u eh, weet, ik rommel graag in mijn platenkast, cd-kast. En ik kon het toch niet nalaten. Ik heb een hele, hele oude gevolg, namelijk Klein Hampton met de All Stars. En daar kwam ik tegen Stardust. Voortreffelijk gespeeld. Ik blijf er iedere keer als ik hem hoor van genieten. U ook. Thank you. oh, oh, luisteraars. Eh, nou, dat is voor mij in ieder geval eh, genieten van uh, eh, Larden Hampton en zijn All-Stars. En ja, Star dus. Ik vind het fantastisch gespeeld, die tempowisselingen. En de bas die maar in eenzelfde slow tempo blijft begeleiden. Ja, ik vind het echt genieten. Ik zet er nog één op. Ja, uh, Lionel Hampton en The Golden Man of Jazz bestaande uit Clark, Terry, Harry Sweet Edison, James Moody, Buddy Tate, Ol Cray, Hank Jones, Milt Jackson, Milt Hilton en Credit Tate. Ja, ik heb een stuk uitgezocht. Dat is ook naar mijn mening weer genieten. En ik hoop ook voor u. Body and Soul met Credit Tate, de drummer, die probeert te zingen. take all this in because it's going to be a great treat. Let's meet and give a big round of applause, a great big round of applause to Grady Tate. My heart is sad and lonely. Oh, yeah. For you I cry For you, dear only Why haven't you seen it? I'm over you, body and soul I spend my days and longing, and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I, I, I, I, I. can't believe it It's hard to conceive it Then you turn away romance Are you pretending It looks like the end have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. And you know I'm yours for just the taking. I'd gladly serve surrender myself to you, body and soul. sir. dat was eh, <laughs> Body and Soul, gezongen door uh, eh, Credit Tate. Wist u trouwens dat het voor het eerst gespeeld is al in 1939 door eh, de saxofonist Colin Hawkins. En onder andere ook bekendgemaakt door Johnny Hartman. Maar hier toch Johnny Tate, de drummer van The Cold Man of Jazz... Eh, van Hampton eh, die dit op sublieme wijze, tenminste naar mijn mening, eh, gezongen heeft. Ik hoop dat u dat ook vond. Ja, en ik ga nu, want we hebben nog maar een kwartiertje. En dan zitten we alweer tegen de klok van 12 aan. Ga ik toch wat Nederlandse jazz laten horen. En ik heb gewoon een greep gedaan. En ja, hij lag bovenop. Frits Landersbergen met Roundtrip. luisteraars. Eh, samen met eh, Paul Desmond en het eh, Modern Jazz Quartet neem ik vanmorgen afscheid van u van weer twee uur ZFM Jazz. U hoort natuurlijk Beck's New Groove van Milt Jackson. ja, let mij u een, een hele fijne, prettige zondag toe te wensen. U kunt het dorp ingaan, want ik zie net dus dat de zon een beetje schijnt. U kunt rustig blijven luisteren, want straks is Jaap Koper weer met een voortreffelijk programma. Nou ja, u kunt, van, u kunt ook naar het strand gaan, want daar is nog yes.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 Dat schrijft staatssecretaris Steven in antwoord op CDA-kamervragen. Vorige week ontstond onrust over een wetsvoorstel waarin het College Bescherming Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan burgers die beelden van criminelen op internet zetten. Sommige partijen reageerden verontwaardigd op het plan. De ministers van Financiën van de G7 voeren waarschijnlijk in de loop van de dag telefonisch overleg over de onrust op de financiële markten. Dat zou nog moeten gebeuren voordat morgen de Aziatische beurzen openen. De beurzen zijn wereldwijd gekelderd door de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten. Politici uit de grote landen willen de rust op de markten herstellen om te voorkomen dat er een nieuwe recessie komt. In de Londense wijk Tottenham is, steeds, is nog steeds veel politie op de been om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. Inwoners van de wijk protesteerden tegen het doodschieten van een man van 29 afgelopen donderdag door de politie. Ze gooiden met benzinebommen en staken twee politieauto's en een bus in brand. Ook werden winkels geplunderd en in brand gestoken. De internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan onderzoekt de crash van een Amerikaanse legerhelikopter in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij kwamen 30 Amerikaanse militairen, zeven Afghanen en een tolk om het leven. De helikopter stortte neer zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. De meeste Amerikanen aan boord waren Navy SEALs, de elite-eenheid die Osama Bin Laden om het leven heeft gebracht. Op een aantal plaatsen in Nederland zijn weer broedende grauwe gorzen gezien, meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Vroeger kwam de grauwe gors vaak voor op het akkerland, maar de laatste jaren niet meer. Door het agrarische natuurbeheer rond de akkers de laatste jaren wordt de vogel nu wel weer vaker gespot. Het weer vanmiddag buien, maar hier en daar ook zon. Dankzij maximum temperatuur 20 graden. Morgen is het herfstachtig met buien en veel wind. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANW.